Dit van der Linde met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump zijn Israël en Iran het eens geworden over een wapenstilstand. Dat zegt Trump op zijn sociale mediaplatform. Hij spreekt van een wapenstilstand die gefaseerd wordt ingevoerd over 24 uur. Daarna zal de oorlog als beëindigd worden beschouwd, schrijft Trump. De nieuwe strijd tussen Israël en Iran begon op 13 juni. Israël begon toen met aanvallen op het Iraanse atoomprogramma. Iran sloeg terug met aanvallen op Israël. In het centrum van Delft is brand uitgebroken in een studentenwoning. Rond middernacht ontstond het vuur door nog onbekende oorzaak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. De brand woedt met name aan de achterzijde van het pand. Volgens ooggetuigen hebben de bewoners het huis moeten verlaten. Een van de studenten wist zijn kat in veiligheid te brengen. WhatsApp wordt per direct verboden op alle elektronische communicatiemiddelen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat meldt de cybersecurity dienst van het huis. De dienst maakt zich al langer zorgen over de cyberveiligheid. Werknemers is verzocht de app te verwijderen en een alternatief te gebruiken, zoals Signal of FaceTime. Leden van het huis mogen alleen nog op hun persoonlijke mobiele telefoon gebruik maken van WhatsApp. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank wordt nu ook verdacht van afpersing. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend tijdens de eerste zitting in haar zaak. De 34-jarige vrouw werd in maart opgepakt. Ze wordt ervan verdacht persoonsgegevens uit de rechtbanksystemen te hebben verkocht aan criminelen. Ze ontving ook duizenden euro's van een loodgietersbedrijf op haar rekening. Volgens het OM zou ze dat geld door afpersing hebben verkregen. Het weer koelt af naar een graad of 12 in het binnenland en 15 aan de kust. Morgen vooral veel zon in het zuiden, daar wordt het zo'n 25 graden. Verder veel bewolking met in het noorden regen. Daar wordt het niet warmer dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. I can wait another day.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 crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. 1978 through 1983 A tomboy is what I was Young and wild Sweet virginity Now 1984 to Once again, I found my stride. 秋。 always inside. With everything you do and say, my love can't be denied. It's automatic.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 Did not